Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Groningers die aardbevingsschade hebben krijgen sneller hun geld. Dat beloofde staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning. Zo hoeven mensen die tot 40.000 euro schade hebben niet meer allerlei inspecties te laten doen. En Velbrief werd emotioneel toen het erover ging. Het meest ben ik geschrokken gisteren. Ik denk dat het mevrouw Beckerman was. Die zei, de angst is zo groot voor weer een deceptie. Eh, en daar schrok ik heel erg van. Daar raak ik ook opnieuw een beetje geëmotioneerd van. Want dat begrijp ik. En dat is een, een iets wat op mij drukt. Um, sorry. Premier Rutte heeft een motie van wantrouwen gekregen. Verschillende partijen die zeggen het vertrouwen in hem op... omdat ze vinden dat hij verantwoordelijk is voor al die ellende van de Groningers. Rutte wil niet opstappen, dat heeft hij al gezegd. Of de regeringspartijen die motie ook steunen, dat gaan we nog horen. De kans is wel heel klein. Ja, een tv-spotje van een politieke partij, dat is op zich niks bijzonders. Iedere dag eh, zien we ze voorbij komen tijdens de zendtijd voor politieke partijen. Maar vanavond was het voor het eerst dat er een reclamefilmpje van de SGP te zien was. Kijk niet alleen om je heen, maar ook omhoog. Leven uit christelijk geloof geeft houvast en uitzicht. Welke koers Kies jij? Ja, de streng christelijke partij is altijd terughoudend geweest met op tv komen. Want in bepaald gelovige kringen is tv-kijken not done. De laatste tijd verandert de SGP wel een beetje. De SGP heeft inmiddels bijvoorbeeld ook sociaal media. En bijzonder nieuws uit de dierenwereld. Een vrouwtjeskrokodil die al 16 jaar alleen zit in gevangenschap... heeft zonder een mannetje een bevruchte eicel gelegd. In haar eentje dus alles geregeld. Een maagdelijke voortplanting heet dat, zegt deze bioloog. Nou ja, zo'n vrouwtje dus heel lang zonder mannetjeskrokodil zit, kan het gebeuren dat het lichaam toch mechanismen gaat zoeken om, ja, om er maar voor te zorgen dat de voorplanting plaatsvindt. In dit geval is dat ook gebeurd. Er zijn twee celkernen van eh, de geslachtscellen van het vrouwtje zijn versmolten. En daar is dus nou ja, in ieder geval eh, eieren uitgekomen en embryo's uitgekomen gebeurt vaker bij reptielen en zelfs bij vogels en zoogdieren. En er wordt zelfs gespeculeerd dat er ooit ook bij mensen op die manier zijn verwerkt. Heb ik nog het weer voor je als je buiten zit. Misschien toch even een vestje aantrekken zo. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon, maar ook kans op een bui en dan een graad of 25. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu Sea of Love.